gestart. Gert met het NOS Journaal. Het hoofd van waarnemers van de Arabische Liga in Syrië is tevreden over de eerste dag van het bezoek aan Homs. Volgens hem hebben beide partijen goed samengewerkt. Meegewerkt. Het waarnemersteam blijft voorlopig in de stad. Zo'n 70.000 demonstranten gingen vandaag in Homs de straat op. Ze vroegen de waarnemers hen te beschermen. De stad heeft zich ontwikkeld tot het centrum van het verzet tegen het regime van president Assad. De oppositie zegt dat de waarnemers uit grote delen van Homs worden geweerd, omdat die eruit zien als oorlogsgebied. In Zwolle is een vrouw veroordeeld voor zware mishandeling van haar baby. Volgens de rechtbank is bewezen dat ze het haar baby te weinig voedsel gaf. Ook toen het kind na een half jaar in het ziekenhuis werd opgenomen, ging ze daarmee door. Ze verdunde toen de zondevoeding van de baby. De vrouw, die nooit meer voor haar kind zal mogen zorgen, heeft een tijd in voorarrest gezeten en hoeft niet meer de gevangenis in. Volgens de rechter is niet bewezen dat ze haar kind probeerde te doden. In Zaandam woedt brand bij een afvalverwerkingsbedrijf. Het vuur ontstond in een opslagruimte waar autobanden liggen. De rook van de brand aan de ringweg in Zaandam is tot in de verre omgeving te zien. Of de kans bestaat dat het vuur overslaat naar andere panden is niet duidelijk. In zijn woonplaats Hilversum is oud radio- en tv-presentator Joop Koopman overleden. Hij werkte 26 jaar voor de VARA en was als chef amusement onder meer verantwoordelijk voor programma's als Hadi Massa en Een van de Acht. Bij het grote publiek werd hij bekend als presentator van de quiz 2 voor 12. Na zijn omroepcarrière werkte Koopman in de theaterwereld als impresario en als artistiek adviseur van Joep van het Hek. Joop Koopman is 81 jaar geworden. Het weer. Bewolkt en plaatselijk een spat motregen. Morgen eerst droog met hier en daar wat zon. In de loop van de ochtend vanuit het westen bewolking. En het gaat harder waaien. In de middag af en toe wat regen. En het wordt dan ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.